Hij deed dat in Middelburg tijdens de jaarlijkse Oesterpartij. Dat is een bijeenkomst van ondernemers en politici uit Nederland en Vlaanderen. De havenwethouder zei dat Vlaanderen niet zal wijken in het conflict over het uitdiepen van de zeearm. De tijd van dreigen is volgens hem voorbij. Hij zei dat er economische maatregelen tegen Nederland worden genomen. Veel Vlaamse ondernemers en politici hadden zich uit protest afgemeld voor de Oesterpartij in Middelburg. Bij een auto-ongeluk bij Hoofddorp zijn twee inzittenden omgekomen. Een man van 30 en een vrouw van 24. De auto waarin ze zaten schoot van de provinciale weg en reed tegen een boom. Een derde inzittende, een man van 24, raakte zwaar gewond. Over de oorzaak van het ongeluk in Hoofddorp kan de politie nog niet zeggen. De Marokkaanse Veiligheidsdienst heeft 24 leden van een terreurnetwerk gearresteerd. De leden hadden contact met terroristen in Zweden, België en het Syrisch-Iraakse grensgebied. Ze zochten vrijwilligers voor zelfmoordaanslagen en mensen die zich wilden aansluiten bij Al-Qaeda. Op een high school in Amerika is een leraar doodgestoken. De man van 50 gaf muziekles aan kinderen met gedragsproblemen op een school in Texas. Hij werd in de klas neergestoken door een leerling en overleed later in het ziekenhuis. Nadat de steekpartij bekend was geworden, verzamelden woedende ouders zich bij de school. Ze verweten de directie dat er veel te weinig wordt gedaan aan de beveiliging op de high school in Texas. De Nederlandse honkbalploeg heeft op het WK verloren van Australië met 5-2. Door de nederlaag is Nederland nagenoeg uitgeschakeld voor de finale. In het Italiaanse Grosseto nam Australië in de zesde inning een 2-0 voorsprong. In de achtste inning kwam Oranje langs zij, waarna Australië in de gelijkmakende slagbeurt uitliep naar 5-2.